Waterwalgemoed bij het RWS Journaal. Steeds meer mensen stopheld in een vakantiehuis. De verkoop van de huisjes is vorig jaar met 20% gestegen, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ook zijn er vorig jaar veel nieuwe vakantiehuisjes bijgekomen, zo'n 1200. Volgens de makelaars komt de populariteit vooral doordat de spaarrente laag is. Mensen investeren hun spaargeld daarom liever in stenen. De persoonlijke gegevens van zeker 100.000 Nederlandse leaserijders hebben op straat gelegen door een slechte computerbeveiliging bij leasemaatschappijen. Volgens het AD waren onder meer namen en adressen van klanten in te zien. Dieven zouden daardoor bijvoorbeeld kunnen achterhalen op welk adres ze moeten zijn om een bepaald type auto te stelen. Het lek zou inmiddels zijn gedicht. Het dodelijke ongeluk met een kermisattractie in de VS vorige maand is veroorzaakt door ernstige roest, concludeert de Nederlandse fabrikant. Een deel van de rondzwaaiende bak met passagiers brak daardoor af. Een man van 18 kwam om. De fabrikant komt met nieuwe controlerichtlijnen. Soortgelijke attracties in Nederland kunnen weer open als ze volgens die richtlijnen zijn gecontroleerd. Roemeense bergplaatsen hebben steeds meer last van bruine beren. Die gaan in de bewoonde wereld op zoek naar eten in vuilnisbakken. Op sommige plekken in Centraal-Roemenië durven mensen nauwelijks nog naar buiten. Er kwamen dit jaar ruim 70 meldingen binnen van schade. Bijna twee keer zoveel als heel vorig jaar. De bewoners eisen dat ze de beschermde bruine beer mogen afschieten. De Oranje voetbalvrouwen worden vanavond in Utrecht gehuldigd voor hun prestaties op het EK. De selectie stapt rond 7 uur op een boot waarmee ze naar een park varen. Oranje heeft na de overwinning op de Denen in de finale al flink wat felicitaties gekregen. Koning Willem-Alexander twitterde dat het een spectaculair toernooi was met een fantastische ontknoping. Het weer, de ochtend begint met aardig wat zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe.